Gisteravond besloten de Europese verkeersministers tot versoepeling van het vliegverbod. Het is de bedoeling dat rond 8 uur vanaf Schiphol het eerste vliegtuig van de dag vertrekt. Onduidelijk is nog hoeveel vluchten er vandaag in Europa kunnen doorgaan. Volgens de Britse autoriteiten komt er een nieuwe aswolk uit IJsland aan... die het vliegverkeer weer bedreigt. Opnieuw roept autofabrikant Toyota auto's terug naar de garage. Ditmaal zijn het de Lexus GX460 en sommige versies van de Toyota Land Cruiser Prado. In totaal gaat het om 34.000 auto's. De wagens zouden bij een hoge snelheid de neiging hebben om te kantelen. Toyota was al gestopt met de verkoop van de luxe terreinwagens. Amerika heeft de hoogste Syrische diplomaat ontboden vanwege geruchten over wapenleveranties aan Hezbollah in Libanon. Volgens die geruchten is Syrië betrokken bij de verkoop van onder meer skutraketten aan de militante beweging. Die zijn veel krachtiger dan de raketten waarover Hezbollah tot nu toe kon beschikken. De Amerikanen zeggen dat Syrië zich provocerend opstelt in het Midden-Oosten. De politie in Athene heeft een wapenopslagplaats ontdekt die van een linkse terreurgroep zou zijn. De wapens werden gevonden in een flat. Ook vond de politie aankondigingen van nieuwe aanslagen. De vondst volgt op de arrestatie van zes vermoedelijke leden van de revolutionaire strijd eerder deze maand. De organisatie is verantwoordelijk voor verschillende terreurdaden in de afgelopen jaren. Op de conceptkandidatenlijst van de PvdA staan bij de eerste tien alleen bekende namen. Na Job Cohen volgen oud-staatssecretaris Al-Bayrak, oud-minister Plasterk en fractievoorzitter Hamer. Onder meer oud-minister Van der Laan staat niet op de lijst. Hij wil burgemeester van Amsterdam worden.